Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel boeren hebben duizenden hectare grond van de overheid... onterecht laten registreren als landbouwgrond. Daardoor hebben ze waarschijnlijk subsidies gekregen waar ze helemaal geen recht op hebben. Het gaat om zo'n 24.000 hectare grond, blijkt uit onderzoek van het journalistieke platform Investico. Dat sommige boeren dit verkeerd hadden opgegeven was al duidelijk. Maar om hoe vaak en hoeveel grond het ging, wisten we nog niet. En de grootte van de grond is belangrijk voor boeren. Dat bepaalt namelijk hoeveel geld boeren kunnen aanvragen bij de overheid. Sinds 2010 is het geen één Nederlandse film gelukt om een groot publiek in het buitenland te bereiken. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Nederlands Filmfonds liet doen. Filmmakers uit ons land maakten bijna 500 films... en niet één haalde een kwart miljoen Europese bezoekers. In België doen ze het beter. Daar produceerden ze maar de helft van ons aantal films... maar daarvan waren er 11 die internationaal doorbraken... Het Nederlands Filmfonds wil daarom de komende jaren meer geld voor minder films... zodat de kwaliteit omhoog kan. Een deel van de Machu Picchu is afgesloten voor toeristen. De oude stad van de Imca's in Peru heeft door de vele bezoekers schade aan de stenen opgelopen. De stad staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO, die dagelijks wordt bezocht door zo'n 3800 toeristen. Een paprika met een vies plekje of een courgette met wat rimpels. Veel mensen gooien dat al snel in de prullenbak, maar dat hoeft helemaal niet. En daar is vandaag wat extra aandacht voor, want het is de dag tegen de voedselverspilling. Een goed moment voor deze studenten van de horecaschool in Nieuwegein... om te leren hoe ze hun restjes nog kunnen hergebruiken, zodat er niks verloren gaat. Altijd met etensrestjes kan je altijd wel weer wat mee. Het is niet als plastic. Bietjes of zo, die doen we dan... Eh, doen we uitstekend kleine cirkeltjes. En dan de rest van de bieten in plaats van dat ik het weggooi wat ik me vorige week deed, maken we er een bieten crème van of zoiets. Ik ben me er wel bewust van wat er nu gaande is in de wereld... en dat het wel echt noodzakelijk is om ermee bezig te zijn. Jaarlijks gooien we gemiddeld zo'n 34 kilo aan voedsel weg. Dan nog het weer.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 Y'all ready? Come on, come on, come on, come on. Just clap your hands. Y'all ready? Come on, come on. Sing like trouble fire. Each and everywhere you turn. I know that's right. And your bills keep coming. Oh no, they keep coming.